Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt weer droog en heet de komende dagen. Waterbedrijven zeggen dat iedereen verstandig moet omgaan met water. In West-Brabant mogen boeren overdag geen water meer halen uit sloten en kanalen... om hun akkers te besproeien. En ook de Delta-commissaris, die onder meer de zoetwatervoorziening in de gaten houdt... ziet meer gebieden droger worden. Dat vertelde hij bij Op1. Ik woon zelf in Brabant en eh, zo'n droge eh, beek. Uh, Gisteren nog gewandeld. En dan zie ik dat. Maar daar kun je het water uit de rivieren niet zomaar naartoe brengen. Wel zijn er miljoenen kubieke meters water uit het IJsselmeer beschikbaar... om naar Noord- en Midden-Nederland te worden gestuurd. Een villa van de Amerikaanse oud-president Donald Trump is doorzocht door de FBI. Die zou hebben gezocht naar vertrouwelijke documenten die Trump zou hebben meegenomen uit het Witte Huis. Dat zegt onze correspondent Marieke de Vries. Het kan gaan, wordt hier gesuggereerd in de media, om uh, geclassificeerd materiaal, eh, geheime documenten uh, die hij niet meer in zijn bezit mag hebben. En wat mogelijk een gevaar kan vormen voor de nationale veiligheid als dat in verkeerde handen valt. Dat kan zijn in de verkeerde handen van zijn gasten, want het is ook nog eens een keer een resort waar hij op dit moment een huis heeft in het Maralaco, Of eh, mogelijk andere. Trump zelf noemt het allemaal een heksenjacht. Hij zegt dat zoiets nog nooit is gebeurd met een oud-president van Amerika. En de internationale film- en muziekwereld is in rouw vanwege de dood van Olivia Newton-John. De zangeres en actrice overleed gisteren. John Travolta was haar tegenspeler in Greece en hij zegt... Mijn liefste Olivia, je hebt onze levens zoveel mooier gemaakt. We zullen elkaar later wel weer zien en weer samen zijn... Bij Olivia Newton-John werd twee keer kanker geconstateerd, maar ze genas daarvan. In, in 2017 keerde de ziekte terug. Toen zei ze dat ze er zo min mogelijk mee bezig wilde zijn. I try not to think about it too much, but I try to meditate and be peaceful about it. And know that everyone I love is there. Yeah. So uh, there's something to look forward to. Ja, Newton-John zette zich jarenlang in voor kankeronderzoek en ze is gisteren overleden aan de ziekte. Olivia Newton-John was 73 jaar. Het weer nog, het wordt een zonnige dag met alleen in het noorden wat wolken. Het begint nog fris, maar wordt uiteindelijk 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N246 Westgrafdijk-Beverwijk in beide richtingen dicht bij de Beatrixbrug vanwege technische problemen. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal geen treinen door een wisselstoring.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 Akkers besproeien met water uit plassen, sloten en meren is verboden. De FBI heeft in Florida huiszoeking gedaan in de villa van oud-president Donald Trump in Mar-a-Lago. Dat maakte Trump zelf bekend in een verklaring. Justitie heeft niet gezegd waar de FBI naar op zoek was. Het kabinet wil dat de veiligheidsregio's nog eens duizenden extra noodopvangplekken regelen voor asielzoekers. Het gaat om ruim 5600 extra plaatsen. Bovenop de 5500 extra crisisopvangplekken die het kabinet eerder al vroeg. En het weer, veel zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 23 tot 28 graden.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 Got singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shardies like a melody in my head that I can't keep out. Got singing like na na na. every day's like my iPod stuck on replay.